Zandvoort. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanpak van de Mexicaanse griep twee jaar geleden heeft 340 miljoen euro gekost. Dat staat in een brief van minister Schippers. Driekwart van het bedrag ging naar vaccins en spuiten. Achteraf viel de griep mee, maar de investering was toch onvermijdelijk, zegt Schippers. Wel laat ze onderzoeken of ze een volgende keer een lagere prijs kan bedingen. De Britse prins Philip is gisteravond geopereerd aan een verstopte kransslagader. Hij was eerder op de dag met hartklachten opgenomen in een ziekenhuis in Cambridge. Bij de operatie werd een stent ingebracht. De 90-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth moet nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. Hij ligt in Cambridge omdat de koninklijke, koninklijke familie kerst viert op een buitenverblijf. De Cubaanse regering belooft de komende dagen 2900 gevangenen vrij te laten. Dat gebeurt om humanitaire redenen, maar ook omdat paus Benedictus komend voorjaar naar Cuba komt. Op de lijst met 2900 namen staan ook politieke gevangenen en buitenlanders, maar niet de bekende Amerikaanse gevangene Alan Gross. Die kreeg 15 jaar cel nadat hij Cubanen aan een internetverbinding had geholpen. In Houten heeft de politie de hele nacht onderzoek gedaan naar een schietpartij. Onbekende schoten gisteravond twee mannen dood op de parkeerplaats bij het Van der Valk Hotel langs de A27. De politie heeft het personeel en de gasten gehoord als getuigen. Ze mochten rond middernacht naar huis, wel moesten ze hun auto laten staan op de parkeerplaats. Een groep jonge Amerikaanse overvallers heeft het de politie in Pittsburgh wel erg makkelijk gemaakt. Ze overvielen een supermarkt en zetten foto's van zichzelf met hun buit op Facebook. De jongens van 14, 17 en 18 zijn te zien met gestolen bankbiljetten, snoep en sigaretten. De oma van een van de jongens zag de foto's op Facebook en alarmeerde de politie. Het weer, eerst nog een enkele bui, later droog met wat zon.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 Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.